Twee uur. Patrick Holtkamp met het NOS Londen naar het schuren van treinen in Tilburg... waar verf op zat met het schadelijke Chroom 6. Honderden mensen hebben die treinen tussen 2004 en 2011 geschuurd als reïntegratieproject. De gemeente en onderhoudsbedrijf NetTrain zijn daar volgens onderzoek van het Brabantse Dagblad nalatig bij geweest. De mensen werden niet goed beschermd tegen de kankerverwekkende stof die daarbij vrijkwam. Zo waren er op de werkplaats nauwelijks stofmaskers en de schuurmachines hadden geen afzuiging. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt in verband met een schietpartij in het stadsdeel Blerik in Venlo. Daarbij kwam woensdag een man van 22 om het leven. Vrij snel na het incident arresteerde de politie al een eerste verdachte, een man van 21 uit Tegelen. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten. De minister van Justitie en Veiligheid heeft gezegd dat waarschijnlijk meer politie komt in Blerik. De schietpartij had vermoedelijk met drugs te maken. Bewoners maken zich zorgen, omdat er dit jaar al meer soortgelijke schietpartijen zijn geweest. Het Europese arrestatiebevel voor de Catalaanse leider Puigdemont en vier ministers is binnengekomen bij het parket in België. De gezochte politici zitten al een paar dagen in België, terwijl ze eigenlijk in Spanje voor het Hoge Rechtshof hadden moeten verschijnen, in verband met het uitroepen van de onafhankelijkheid in Catalonië. Het Belgische Openbaar Ministerie bekijkt of het arrestatiebevel volgens de regels is opgesteld. Als dat het geval is, worden Puigdemont en zijn gevolg waarschijnlijk opgepakt. Het weer. Lokaal mistbanken, maar het is zo goed als droog. Het koelt af tot 7 graden. Komende dag periode met zon, maar in het westen bewolking met soms regen.